Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Groningen was aan het begin van de nacht een aardbeving met een kracht van 2,2. De beving werd het hardst gevoeld in het plaatsje Uskwart. Inwoners zeiden dat het voelde als een doffe klap. Deze man vertelt wat het eerste was waar hij aan dacht. Ja, daar gaan we weer. Eh, we hebben natuurlijk al een aantal aardbevingen gehad. En dan eh, verwacht je dat het toch een keer, keer gaat ophouden, maar dat zal nooit gebeuren. Ik dacht eerst dat het een sneeuwschuiven was. Maar ja, kijk naar buiten. Nee, sneeuwde niet. Nou, ik denk, er zal wat meer nabeving wezen. Maar meestal slaan de honden aan, maar die hebben nou ook niet aangeslagen. Het Groninger grasveld is al dicht, maar kleinere grasvelden zijn nog open... en daar maken Groningers zich zorgen over. Nederland is het eens met onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen. Die landen zeggen dat Europa erbij moet zijn als er wordt onderhandeld over vrede in Oekraïne. Gisteren zei de Amerikaanse minister van Defensie dat er mogelijk een Europese vredesmacht in Oekraïne moet komen... om te voorkomen dat het daar opnieuw misgaat. En in een café in Frankrijk zijn twaalf mensen gewond geraakt bij een aanval met een granaat. Dat gebeurde gisteravond in Grenoble, zegt correspondent Frank Renaud. Nou, rond een uur of acht reed er iemand met een auto langs een buurtcafé in een achterstandswijk in het zuiden van Grenoble. Een man stapte uit met een kalasnikov en een granaat. Hij liep toen het gebouw binnen en gooide toen de granaat daar naar de mensen. Die explodeerde in die menigte, de mensen die daar zaten in het café. De man zei verder niks, hij deed verder ook niks, ging weer naar buiten en kon gewoon ontkomen. En hij is tot nu toe spoorloos. De politie denkt aan een afrekening in het criminele circuit. En De Speld heeft een officiële klacht ingediend bij het ministerie over asielminister Faber. Ze vinden dat zij uitspraken doet die zo bizar zijn dat ze wel bedoeld moeten zijn als satire... en dat zou oneerlijke concurrentie zijn. De hoofdredacteur van de Speld zegt in de Volkskrant dat het super verwarrend is. Als zij iets verzinnen over Faber, denken mensen dat het echt is. En als zij zelf uitspraken doet, denken mensen dat het van de Speld komt. Hij heeft een oplossing. Ze willen dat Faber een button gaat dragen met de tekst Ik ben satire. Het weer nog opnieuw een wisselend dagje met veel grijs... en op sommige plekken kans op regen of sneeuw. In het westen is het vaker droog en zijn er vanmiddag ook opklaringen.